Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk... is in een week tijd meer dan verviervoudigd. Op Curaçao ging het van ruim 230 naar ruim 1500. Op Aruba van ruim 260 naar ruim 1100. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Op alle eilanden samen liggen 22 coronapatiënten in het ziekenhuis. De Omicron-variant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld. Maar vermoedelijk heeft die variant inmiddels ook de andere eilanden bereikt. Straaljagers van de NAVO zijn afgelopen jaar 290 keer uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen... omdat ze te dicht langs de luchtruimen van lidstaten vlogen. Dat heeft het militaire bondgenootschap bekendgemaakt. Het vaakst gebeurde dat bij de Baltische Staten. Volgens de NAVO konden de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. De Franse regering wil dat de coronapas vanaf 15 januari niet meer geldt voor mensen die negatief zijn getest, maar alleen nog voor gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van het virus. Dat kondigde premier Castex aan in een toespraak. De coronapas zou daarmee een vaccinatiepas worden. Het parlement moet nog wel met de maatregel instemmen. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepanserd met ijzeren roosters ter voorbereiding op Oud en Nieuw. Het voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de Koolsingel een maand geleden. Toen werden hulpverleners aangevallen met zwaar vuurwerk en stenen, ging een politiewagen in vlammen op. De politie zag zich daarop gedwongen gericht op een aantal relschoppers te schieten.